met het NOS-journaal. Brabant stelt de strenge stikstofaanpak voor veehouders waarschijnlijk uit. Ze krijgen minstens negen maanden langer de tijd... om hun verouderde stallen milieuvriendelijker te maken. Dat bleek bij het begin van een debat in Provinciale Staten. De strenge stikstofaanpak leidde tot een bestuurscrisis in de provincie... waardoor er nu een nieuw college van gedeputeerde staten moet worden gevormd. Brabantse boerenorganisaties vroegen vandaag tijdens een inspraakronde... om nog eens zeven jaar uitstel. De grootste partij in Brabant, de VVD, lijkt daarin een eind mee te gaan. Alle drinkwaterbedrijven gaan het complete drinkwaternet controleren... om ook de laatste lode waterleidingen te vervangen. Volgens de brancheorganisatie begint de operatie binnenkort. Verwacht wordt dat er zo'n 1500 aansluitingen zullen moeten worden vervangen. De nieuwe film van de Pools-Franse filmmaker Roman Polanski, Jacuse, is in april in Nederland te zien. De exacte datum en het theater in Amsterdam waar de film gaat draaien worden nog bekendgemaakt. Wel staat vast dat de vertoning van de film vooraf wordt gegaan... door een debat over het werk van omstreden kunstenaars. Polanski werd in 1977 in de Verenigde Staten gearresteerd... voor seksueel misbruik van een 13-jarig meisje. Vlak voor zijn veroordeling vluchtte hij naar Frankrijk... waar hij niet vervolgd wordt. Inmiddels hebben meerdere vrouwen Polanski beschuldigd van verkrachting. Zijn laatste film, Chacuse, over de Dreyfus-affaire... werd in november al in België en Frankrijk uitgebracht. Schiphol-directeur Dick Benschop wil dat het kabinet nu eindelijk besluit... of de luchthaven wel of niet mag uitbreiden. Iedereen wordt gek van de onzekerheid, al dus Benschop. De luchthaven wil het aantal vluchten laten groeien met 40.000... tot een totaal aantal van 540.000 per jaar. Het weer. Vanuit het westen wordt het vrijwel overal droog. De zon breekt ook vaker door. Er staat een vrij stevige wind en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is de landen van de Velden van de ANWB. In Noord-Holland is nog niet zo gek veel aan de hand. Bij elkaar staat er 15 kilometer file. Alleen op de A10, de ring Amsterdam-Noord, is het wat meer vertraging nu. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging richting Den Haag.